Dit is door Negens met het NOS-journaal. In Den Haag organisatie. De man van 18 uit Syrië zou tegen andere migranten op een asielzoekersboot in Zaandam hebben gezegd dat hij een strijder van Al-Qaeda en Islamitische Staat is. Volgens het Openbaar Ministerie is hij in oktober in Nederland aangekomen en heeft hij vervolgens asiel aangevraagd. De man wordt verhoord. Vandaag is een voorlopige hechtenis met twee weken verlengd. Bij het doorzoeken van het huis van een van de daders van de schietpartij in het Amerikaanse San Bernardino zijn twaalf pijpbommen gevonden, duizenden patronen en onderdelen voor het maken van explosieven. Bij de schietpartij in een zorgcentrum kwamen gisteren 14 mensen om het leven, raakten 21 mensen gewond. Ook in het zorgcentrum zelf zijn drie pijpbommen gevonden. De man en de vrouw die het bloedbad aanrichtten hadden die bommen op afstand willen laten exploderen, maar dat mislukte. De twee kwamen later om in een vuurgevecht met de politie. Over hun motief is nog niets te zeggen. In totaal hebben 118 medewerkers van de politie toegang gehad tot vertrouwelijke gegevens, terwijl ze daar niet bevoegd voor waren. Ze waren van tevoren niet gescreend door de AIVD, meldt minister van de Steur aan de Tweede Kamer. De meeste medewerkers moeten ander werk doen, tot ze de screening alsnog hebben doorlopen. De zaak kwam aan het rollen naar aanleiding van de mol bij de politie. De verdachte Mark M. zou op grote schaal informatie hebben verkocht aan criminelen. Wim Jonk vertrekt per direct bij Ajax als hoofdjeugdopleidingen, zo heeft de club bekendgemaakt. De arbitragezaak is daarmee van de baan. Ruim vier weken geleden kondigde Ajax aan dat Jonk werd ontslagen. Er zou een onoverbrugbaar meningsverschil zijn. Jonk was het niet eens met dat ontslag, maar hij legt zich er nu toch bij neer. Het weer, is bewolkt, maar wel droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en harder waaien. Aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgenochtend wordt het dan weer droog en dan gaat de zon schijnen. Het wordt morgen opnieuw zo'n 11 graden.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 Maar we zijn weer terug in dit tweede uur. Dirty Colors met Amazon Girl, dat begon hier mee met het tweede uur. En we gaan natuurlijk verder met de tweede gedeelte van de Rob Agda wordt De compilatie van de eerste voorronde zoals die afgelopen 6 november werd gehouden. Dat is al ja, bijna een maand eh, terug. En morgen dan vindt de tweede voorronde plaats. Laten we nog eventjes horen wat PP Fischer te vertellen heeft. We zijn alweer over de helft, fijne muziekvrienden en vriendinnetjes. En we vervolgen ons onderhoudend muzikaal samen zijn met vier jonge, energieke en enthousiaste muzikanten die de surfmuziek weer doen herleven. Jazeker. Met eigen werk variëren ze van snelle surf tot melodische nummers in sound, vette reverb en echo. Techie zinnetje was dat in die biografie, mooi. Uiteraard zijn ze beïnvloed door allerlei roemruchte voorgangers, maar doen alles met een eigen twist. Waan je tijdens deze opzwepende live show terug in de jaren 60, zoals het in de tijd in Californië hoorde. Jongens en meisjes, dames en heren, geef een enorm applaus voor Surf 8 Kids! all sides by the inequities for the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down De vierde band die heeft inmiddels ook gespeeld. Kijk, daar gaat een krat eh, brandbier eh, er even doorheen. Voor de mensen die denken van wat gebeurt er? Nou, dat is dat dus. Sam en Roji, die eh, vormden eh, het, eh, ja, min of meer het vocale stemgeluid. Ja, dat is het ook. Van de band Surf Aid Kid. ik vond het een beetje een, zat een beetje een Quentin Tarantino-achtig laagje zat er een beetje in, uh, Sam. Ja, klopt, klopt. Ik ben zeker wel heel erg geïnspireerd ook door, door Pulp Fiction. Ja? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk... Ja, zo ken ik de muziek eigenlijk dat was mijn eerste contact met surf. Dus, eh, en eh, daar zijn jullie dus nu ook eh, op verder gegaan als het ware? Ja, klopt. nou ja, speel jij ook nog een instrument? Ik had, ik had het even niet gauw goed, goed bekeken, maar volgens mij heb jij ook wel een instrument in de handen gehad. Ik was een solo-gitarist. Ik deed de, ja, de surfgitaar, zeg maar. En ik ben er mee opgegroeid door mijn ouders en door mijn opa en oma. Allemaal platen, de Shadows. En dat zat er dus ook in, Shadows? Klopt, ja, ja, ja. En dat vind ik, eh, ja, ik vind dat heel gaaf. Ik ben gewoon, het zit in mijn roots, dus eh, ja. Eh, shadows, dan denk ik, dat is Henk B. Marvin. Ja, klopt. Is er hangt toch geen poster van Henk Marvin, Henk B. Marvin bij jou op de slaapkamer? Nou, dat net nog, net, net, nog niet. Wel platen, dat wel. Ja, ja. Wat, wat, wat heb jij met de Shadows? Wat ik met de Shadows heb? Ja, eh, de sound is gewoon super tof. En het wordt niet veel meer gedaan tegenwoordig. Het is een beetje uit te zien zeg maar. Omdat eh, ja, in de jaren 60, begin 60 was het heel bekend. Maar toen Jim Hendrix kwam en andere, andere rock, rockgroepen, eh, uh, toen was het helemaal uit te zien. En dat vind ik zonde. Ik wil zeg maar weer een nieuwe, nieuwe leven inblazen. Ja. Ga jij daarin mee, wat hij zegt, wat Roji zegt? Ja, zeker, zeker, zeker, ja. Ik, eh, ja, ik, ik heb er nooit zo over nagedacht eigenlijk, maar toen hij mij vroeg om in deze band te komen spelen, dan, toen dacht ik wel meteen, ja, het is wel echt iets dat ik heel gaaf vind. En wat ik eigenlijk ook nooit meer zie. Dus- is dat ook eh, het uitgangspunt eh, geweest voor de band om juist iets te doen wat, wat een beetje verdwenen is en dat jullie dat via eigenlijk op een, een of andere manier weer terug proberen te brengen? in eerste instantie niet. Het was meer, we wouden mee experimenteren of het wel, of het wel echt klinkt. En toen, eh, naarmate klonk het best wel, eh, was het wel goed chemie, goede chemie. En toen uh, ging ook de spul erbij halen, de reverb tank. En ook zelf gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja. En ja, daardoor zijn we mee verder gegaan, zeg maar. Heb jij dat bedacht? een beetje de zelfbouw? Sorry, eh, wat, wat hij zegt over eh, het zelf maken van, eh, van, van dat verhaal wat hij net vertelt? Nou, ik, ik ben er, ik, ik kan het helemaal niet, maar Roger is echt, echt een, genie in het bouwen, het repareren van dingen dat ook maar een beetje met geluid te maken heeft. Dus hij heeft zelf zo'n tank gemaakt, ja, een heel groot, een, soort, eigenlijk een, wat is het, een... Watertank? Een? Ja, een galmveer eigenlijk. Galmveer? Ja. ja, precies. Ja. Nou ja, dan was hij 30 centimeter bij 30 centimeter. is heel groot was hij, ja. Met allemaal lichtjes en dingetjes. Pal een biertje erbij. Eh, maar eh, ben jij ook iemand die eh, met, met het geluid ook bezig is? Want als ik dat zo hoor, dan ben je gewoon ook aan het... Ja, ik zal niet zeggen, het is niet veredeld knutselen, hoor, wat, je, wat je aan het doen bent. Maar dat, ben je daar ook echt mee bezig? Hoe, hoe, hoe, doe, hoe, doet, hoe doet hij dat? Hè? En kan ik het dat ook even op een, een of andere manier namaken? Um, ja, de, de sound bepaalt zeg maar ter plekke dan weet ik al in mijn hoofd wat voor sounds ik wil. En dat zet ik dan in tijdens het spelen. Mm. En ja, we hebben zeg maar een eh, zeg maar wolf sound. En eh, onze muziek klinkt zeg maar alsof je met je hoofd onder water zit. Dus zo eh, is dat een beetje. Nou, daar zijn jullie wel aardig in geslaagd. wat vond je vanavond? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, zeker. zeker. Voor de herhaling vatbaar? Ja, ook als mensen eh, nog eh, wat willen weten over Surf Aid Kit, waar kunnen ze dan eh, terecht? Op Facebook en op YouTube, ja. en website? Die hebben we momenteel nog niet, nee. Oké, dus dat is het. dankjewel. Ja, graag gedaan. Yes, yes, dames en heren. De vierde bent ook alweer klaar. Ze zijn net iets eerder klaar dan wij eh, konden vermoeden, maar maakt het niet eh, minder spannend. Surf 8 Kid, ladies and gentlemen. aandacht graag voor het volgende. Fijn dat ze er weer zijn. Deze roemruchte band van Weleer is nieuw leven ingeblazen. Dat maakt ons allemaal natuurlijk heel erg blij. En nieuwsgierig ook. In 1994 werd hun eerste cd opgenomen. Live op een dekschuit in het centrum van Haarlem. Ze gaven er ook meteen een eh, hele controversiële hoes aan. Een eh, tot gehakt vermalen penis, jawel. Het Haarlems Dagblad kon daar niet omheen en maakte die cd, cd van de dag. En dat had eigenlijk helemaal niks met dat leutertje te maken. Dat was gewoon omdat het te gekke muziek eh, was op die cd. Daarom werden ze ook in 1995 uitgenodigd voor het Ziket Festival. En uh, ik denk dat velen van u daar wel eens geweest zijn. Of minstens erover nagedacht hebben om er een keertje heen te gaan. Ehm, ze kregen eh, ook in hun bestaan in die tijd in de jaren 90 het predicaat de zwaarste band van Nederland. Jawel. In 1999 eh, gingen ze de penis en de wilgen en hielden ze het voor gezien door wat strubbelingen, et cetera, et cetera. Waar ik niet al te lang over ga uitweiden, want eh, dan moet u er even bij gaan zitten de rest van de avond. Dat doen we dus niet. Maar ze zijn dus terug en er is dus dit jaar een prachtige CD uitgekomen. Met alweer een integrerende titel: Farewell to the Flash. Zanger Mark is nu zangeres Marlene. Dames en heren, jongens en meisjes, laat jij even horen zoals het hoort. Voor de band Godwars! academic such a cough snot coming out of love. is taking hand. Nice small amounts of five open pebbles in his hand. The time went on. The points of the vision. to be recycled. Dat was eh, eventjes eh, godworst, maar ik denk dat er iets eh, misgegaan is wat, bij, het, bij het afmonteren van, van het hele verhaal. Want ik had ook nog een interview met die gasten opgenomen. Maar, maar ik vrees met grote vrezen dat ik het complete verhaal van Godworst hier klaar heb zitten. En dat is nou net even niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we één of twee nummers uitzenden en dat we daar ook nog het gesprek daarin verwerken. Maar Zoals gezegd, ik denk eh, dat er iets eh, bij mij thuis eh, in mijn bovenkamer iets mis is gegaan. En dus heb ik iets gedaan wat niet helemaal klopte. Je hebt dus naar Godworst kunnen luisteren. Nou, dat, dat heb je twee weken geleden hier ook kunnen doen. Want waren ze hier in de studio hebben ze ook nog gespeeld. Dus wat dat er gaat, heb je helemaal niks uh, van Godworst hoeven te mis als je een vaste luisteraar bent van Alternative FM. Betekent dat ik wel doorga meteen met de volgende act. En dat is eh, een act waarbij de aankondiging van Pepe Fischer... op een, een of andere onduistere manier... Uh, of een duistere manier eh, niet meegenomen is. Door de techneuten van het patronaat. Want we nemen dat altijd over. En dat staat er niet op. Dus moet ik het zelf even doen. Het is uh, Trouwdes. Dat was degene die de avond afsloot. Tenminste de groep dan. En die Trouwdes. Nou dat ga je straks wel horen als het allemaal goed gaat, eh, in het eh, interview wat ik had met, uh, met Benjamin Traudes, heet hij geloof ik. daarin geeft hij van zichzelf iets prijs. Want het was namelijk niet de eerste keer dat hij bij de Rob Akda wordt meedeed. Maar je hoort het in de komende, nou dikke 10 minuten, waarin wij aandacht besteden aan Traudes. En dat moet dan nu komen. -huh. This one is called back. Back, back uh-huh. Okay. Next day you love the Yeah, wie ready de fall. Turn it all back, baby. turn it all back, baby. Ah. Yeah. I don't know what is happening, yeah. Last day you've been laughing on mark, yeah. I'm ready to fall, but now I'm stuck to on this path. Got no pressure left. I'm trying to fit in this fucking mess, no fuck that, yeah. Cause I'ma get that soon. I'ma build my own house and I'ma live that soon. I had a nightmare, I'm living the dream. I'm leaving on this dirt and I'll be living in clean, yeah. To get high and stand tall, fall back, I'm not asking. for this fucking burdens talk back, fuck yeah. We bring a down to poetry. It's up being there, and I guess there's nothing wrong to see. So take a hike, give a stare for the beats. I love the music for the way that she treats. She never leaves you. Did in the words I ever tell you the truth. I love you, girl. I hope you know that I do. Took the wrong turn two times, wrote a few rhymes, looking for a sun in the dark side. But what it's like we don't for I. I took a chance to be the man, but I got slammed so hard. And even though I'm falling in the sunlight, I, know what it's like with no fun. I, but this life worth it out, You, you, you I'm at my end right now, and I can turn it around. I start to hold up my head, but you keep letting me down. Now telling me to be myself now, but I cannot get away from this clown. And all those numbers are down. I start to the end right. I'm telling you what it takes. There's no solution to my problems. Now I'm fighting mistakes. Life on this night and only darkness remains until I see you again. My thoughts for echo your name. It's never the same. So let me alone. The baby come home. Yeah, pick up the phone and see my name written in stone. I'm taking my time. I'm living my life. Now my baby left me, so now I'm living it right. No kisses goodbye, no leaving for good. It's not I'm starving for love, but you left at the foot. Is this a long fucking story? Now we're burning the book and let us all sing along with the hook. I choose around time, choose times, road a few times. I'm looking for a sun on the dark side. But for this life is no fun life. I took a chance to be the man, but I got slammed so hard. And even though I'm walking in the sunlight, I, I, but for this life is no fun life. But this life worth it out, yo, you, Baby, I'll be back for you. Yes, I am. Yes, I am. Baby, I'll be back for you. Yes, I will. And oh, I swear. I, ah, I took the wrong turn two times. I rode a few rounds, looking for a song on the dark side. But what is life with no fun ride? And I took a chance to be the man, but I got slammed so hard. And even though I'm one unity sunlight, I, I, I, what is life with no fun ride? what is life worth without you, you? De laatste band, en dan praat ik ook met de naamgever van de band, Benjamin Traudes. Eh, want ja, eh, ik, ik vond het een beetje leuk, de cirkel rond. Eh, een beetje soul-achtig begin met Lies en de Lumberjacks. En jij met hip-hop, funk. Dan dacht ik van, ah, het cirkeltje is mooi rond en mooi afgesloten. Ja, weet het, uh, uh, Lisa en Lumberjack zei over hun. Ik vond hun ook heel tof. Ja, inderdaad, het werkte goed. We hebben het, ik denk dat we het knallend hebben kunnen afsluiten. En dat, is, dat waren we ook van plan. Ik denk dat dat gelukt is, dus dat is een goede zaak. De voorliefde voor die hip-hop, funk-achtige muziek die jij brengt, waar komt die vandaan? Eh, sinds mijn twaalfde ben ik eigenlijk enorm fan geweest van eh, Eminem. en toen ben ik gaan rappen en ik ben eigenlijk later erbij gaan zingen. En toen heb ik die, omdat hiphop uh, eh, ritmisch ook heel erg veel weg heeft van funk. en andersom is funk er vanzelf eigenlijk vanzelfsprekend bijgekomen. En nu doe ik het allebei, omdat ik nu ook beter kan zingen dan vroeger. Eh, heb je je daar ook eh, de afgelopen jaren zo op toegelegd dat je denkt, eh, ja, dat, dan haal ik meer uit, uit het muzikale gedeelte? Is dat een beetje ook wat er in je hoofd heeft rondgespookt? Nou, ik weet niet of het per se bewust was. Het is gewoon, uiteindelijk heb je een heleboel rap gehoord en dan wil je meer, meer dingen horen. En uiteindelijk heb ik ook de keuze gemaakt om zang te gaan studeren op het conservatorium. Dus dan zul je ook beter moeten zingen. Dus dan ben ik meer gaan zingen, zingen, zingen. En op een gegeven moment lukt het beter en wordt het, wordt het makkelijker om verschillende muziekstijlen te kiezen buiten hip-hop. Eh, je, je, komt ook uit, eh, uit Haarlem? Ik kom niet uit Haarlem. Jij komt uit eh, Voorhout. Dat is vlakbij bij de Indebollenstreek. Ja, ja, dat is bij Noordwijk in de buurt. Juist, bij Noordwijk in de buurt. dan het conservatorium. Is dat het Haarlemse conservatorium of het conservatorium ergens bij jou in de buurt? Nee, Haarlem. Conservatorium Haarlem, ja. Mijn hele band en de band van Lisa en de Lumberjacks zijn allemaal, allemaal klasgenoten over het algemeen. Dus Story Haarlem. Ja, want eh, ook hiervan, eh, maar dat, dat valt mij ook op. Eh, er wordt driftig gesleuteld aan, aan goede, goede dingen. jij bent er dus ook een van. Ik, ja, ik hoop het wel. Het Vind ik. Dankjewel. Ja. ja, het is wel de bedoeling. Dus we zijn lekker bezig, denk ik. Oké, eh, nog even, die, de muziekstijlen hebben we even besproken. Maar ook, eh, nou ja, eh, in ieder geval van, van jouw voorliefde daarvan. nu even gewoon op het optreden op zich in een zaal als er op daar wordt. Is dat, is dat ook wel leuk en ervaringrijk? Uh, ik, heb, ik heb al een keer meegenomen met Rob Akda Award. Vier jaar geleden heb ik in de finale gestaan met een ander bandje. Dat was wat roffer. Dat was rap, heette Killing Bags. Ja, ja. ja, ja, ja dat was ik ook. Dus ik heb al wel een beetje ervaring mee. Maar dat was zo'n zo, zo'n leuke ervaring. Ik dacht, laat ik het nog een keer doen. Maar dan met mijn nieuwe projectje. Eh, dat Killing dat... Eh, dat was hele, hele, hele roffe, roffe harde gekkigheid. Eh, dat waren zo losgeslagen idioten. Waren dat. Maar het was wel een hele leuke tijd. Heb ik wel heel, heel veel, heel erg... Wat, wat, neem je daarvan mee, voor die Killing gewoon de energie die wij hadden op het podium daar heb ik een heleboel van geleerd. Ik kreeg toen, eh, toen de tijd kreeg ik een heleboel energie van mijn bandgenoten. Het was echt een, echt een energieke band. Overal waar wij kwamen maakten we echt een show. En dat, ik denk dat dat wel zeker wel een ding is wat ik mee, mee heb genomen. Zitten er dus nu ook van die oude Killing Bags nu ook hier in deze band eh, eh, wat? Nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Je hebt er echt gewoon even, boem, een streep even gebroken met het verleden. En denk ik, ga eigenlijk met, van nul af aan met, met Trouwdes beginnen. Ja, nou, het is eigenlijk geleidelijk gegaan. Ik heb laatst toevallig nog met Cunningbergs ergens opgetreden. er zijn nog jongens waar ik goed mee omga en heel af en toe ook muziek mee maken. Maar heden toen ik op school kwam het consortium klikte het zo goed met de mensen waarmee ik nu in de band zit. Dat het eigenlijk vanzelfsprekend was van, joh, laten we iets gaan neerzetten of zo. Eh, zijn er al plannen in de richting van materiaal? Want ik ben, eh, ik ben al verliefd op dit eh, materiaal. we, gaan, we, zijn, nou, dat is, we, zijn, we zijn bezig met een EP. Het vijfde lid is er eigenlijk niet bij. We hebben nog een vijfde lid. Die kon er niet bij zijn. Eh, die, dat is de producer eigenlijk. Eh, eh, die, is, die studeert ook het conservatorium haar. Die studeert e-musician, dus elektronische muziek. En met hem hebben we nu, we hebben nu twee nummers af. En we hopen er ja, rond de vier, vijf willen een EP'tje uitbrengen. En dat hopen we wel rond de kerst te kunnen doen eigenlijk. lijkt me leuk. Mij ook. Ik heb ja, nog één ding. waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde? Facebook, ja, op dit moment alleen op Facebook. Als je Facebook... Als je bij Facebook zoekt Trouwdes als in T-R-A-U-D-E-S in hoofdletters, dan moet je ons vinden. Goed, dankjewel. Dankjewel. Ik weet dat mijn klasgenootjes hier zo allemaal de tekst kennen. Wij hebben bij ons op school hebben een aantal nummers van de klasgenoten, die kennen we allemaal uit ons hoofd. Dus ik heb in ieder geval een paar meezingers hier. Dat is altijd handig. Dit heb ik ooit voor mijn eh, ex vriendje geschreven. Dus bedankt voor het mooie nummer en... Uh, eh, there you go. Uh. Ah. I got this sunshine in my face. I've got it done, I've got it made. I got enough to celebrate, enough to do, not enough to say. Cause the 16 times says nine over I'm okay. I got my baby girl made and at night I'm much too late. My pretty skies were turning gray, so I got up and took this plane. Cause the six in town says I know I'm okay. Uh huh. Now I got it all, babe. Now I got him big, I've got him small, babe. I buy you love, buy you tomorrow, baby. I make you fly until you fall. Come on, I pack my bags and I moved away was nothing left to say. My pretty skies were turning so I got up and took this plane. I see ten times, not no more okay. I told my baby, don't you stay. If I pack my bags, I'll bring my babe. I told her me and you is So she got up and made my day, cause I see maar ze waren Ook een heel groot applaus voor alle bands die hier vanavond gespeeld hebben. Ik heb een heleboel vette dingen gezien. Thank you! En dat waren ze, de mannen van Troudes. Zoals eh, hij zelf al zei, Benjamin was hij dus eigenlijk al eerder geweest bij de Rob Hakda Award. Namelijk met Killing Bags. Dat eh, was dus het, eh, het verleden. En uh, Marcus en ik kennen hem van eh, er zit een baap in de koelkast. Eh, waar, waar is die dan? Nou, zoiets. Daar was het dan uit voortgekomen. Een van de gasten die geweest is bij Alternative FM... want we hebben nog tijd over, is Kid Harlequin geweest. En dat was Julian Grouten, want dat is de man achter Kid Harlequin... En een van de dingen die eh, hij gemaakt heeft eh, op eh, het nieuwe album is dit. En dat nummer dat heet Wired. color. for boys. en zo eh, komt het eh, ook nog een eh, eind aan dat hele verhaal. van de mensen van... Kijk, dan gaat het in één keer zo beginnen. Maar dat is natuurlijk omdat hij even op een soort van doorstart staat. zal hem even terugzetten, want anders dan krijgen we weer hetzelfde verhaal als voor het nieuws van 9 uur. Ik zei al, Kit Hardekin had je net kunnen horen met Wired. Daarachter hoorde je Sway met Making eh, Make It Happen. Dat is een Haarlemse band. Uh, maken hele fijne rockmuziek. Uh, een van de mensen die binnenkort hier ook bij Alternative FM te horen zal zijn. Op het station CFM Zandvoort. Want dat moeten we er dan ook even keurig netjes bij zeggen. Is Corian de Raaf. Of Corian Raaf. Ja, eigenlijk heet hij zo. Dat is een echte naam. Maar misschien weten de muziekkenners van ja, hij gaat onder de naam States Republic. En dan zeggen een hoop mensen, oh, is dat die? Nou, hij heeft ook nog eh, wat eh, leuk werk eh, op een van zijn laatste albums gemaakt. First Stage heet dat. En je hebt hem net een klein stukje kunnen horen, maar nu gaan we helemaal draaien. Falling Angel. To prove When the curtain starts to move Some of us waste away one day. There's nothing you can say. I wish I would have known when avenging angels were heading for my home. No, I need more time to love, my angel is falling from above. How do I keep the faith? dus helemaal. <laughs> Dan moet ik wel natuurlijk mijn eigen schuiven openzetten, want dan praat het een beetje lastig. Eh, hij komt in januari, dat kunnen we dan nu al met eh, de nodige zekerheid eh, zeggen dat hij, dat hij komt. En dan zullen we meer van hem horen. Falling Angel zou heel erg mooi kunnen klinken in nou, december, denk ik zomaar. Want daar zitten we tenslotte in. En Sinterklaas zal nog tot, december, hier, of tot 5 december hier in het land blijven. En daarna dan is het de beurt aan de kerstman. En dit, nou, dit nummer dat heeft toch wel een kleine wink. Een knipoog richting eh, de kerstman, dacht ik zo te weten. Goed, het is eh, bijna eh, het einde van deze alternatieve FM. Volgende week hebben we gewoon een reguliere uitzending. We zijn er niet in geslaagd om de 10e december echt op te kunnen vullen. Maar voor ons geen probleem, want dan kunnen we altijd nog wat muziek draaien die nog de nodige aandacht verdient. Ik denk dat het weer even een beetje een stevige uitzending gaat worden, want normaal gesproken blijven dat soort dingen eh, vaak liggen. En dan kunnen we ook een beetje de stevige muziek wat eh, meer eh, voorrang gaan geven. Nou, het zit erop. Dit is een nummer wat tegenwoordig veel al te horen is bij dat nieuwe serie op televisie bij Tessa. En daar is dit nummer ook voor gebruikt. Hier is My Baby. En tot aan het nieuws hoor je Uprising.